Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten sturen extra militairen naar Irak... om de strijd tegen islamitische staat op te voeren. Het Pentagon spreekt van een nieuwe fase in de strijd. De aanvallen zullen offensiever worden. Met drones worden doelen van IS in Syrië in kaart gebracht... zodat ook die kunnen worden bestookt. Het Pentagon zegt gebruik te willen maken... van de gebrekkige luchtafweer van de terreurbeweging. Een tweede hulpconvooi uit Rusland heeft Oekraïne bereikt. De 70 vrachtwagens zouden bij een Russische grenspost zijn gecontroleerd... onder toeziend oog van Oekraïnse grenswachten... en daarna zijn doorgereden richting Lugansk. De Oekraïnse regering heeft nog niet op de komst van het nieuwe konvooi gereageerd. Eind augustus stonden 280 vrachtwagens dagenlang te wachten aan de Oekraïnse grens. CDA-leider Buma wil de discussie over kernenergie heropenen. Hij denkt dat Nederland voorlopig kernenergie nodig heeft... om niet te afhankelijk te zijn van Russisch gas, zei hij in Nieuwsuur. Hij wil erom denken over het vernieuwen van de kernreactor in Borselen. In het laatste partijprogramma van het CDA staat... dat Nederland moet overstappen op duurzame energie... zodat kernenergie overbodig wordt. Ruim 4000 monumenten zijn vandaag en morgen gratis te bezichtigen. Het thema van de Open Monumentendag is op reis. Daarom zijn er veel gebouwen open die iets met vervoer te maken hebben. Zoals stations, vuurtorens en scheepswerven. Jaarlijks trekt de Open Monumentendag zo'n 900.000 bezoekers. In het noorden van het land is aan het begin van de nacht het noorderlicht te zien geweest. Er kwamen meldingen vanaf de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en vanuit Friesland. De lucht kleurde daar roze en groen, is te zien op foto's op Twitter. Het noorderlicht ontstaat doordat elektrisch geladen deeltjes vanaf de zon in de atmosfeer komen. Het weer, eerst nevelig met kans op mist. Daarna een zonnige dag, maar in het oosten ook wat bewolking.